7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Slop zet druk op de gemeenteraad van Westland... om alsnog in te stemmen met de komst van een islamitische school in die gemeente. En wel in Naaldwijk. De raad van Westland wil de islamitische school niet hebben... omdat die de integratie zou belemmeren. Maar de Raad van State oordeelde in april al dat de onderwijsinstelling levensvatbaar kan zijn... en overheidsfinanciering kan krijgen. Als de gemeenteraad bij zijn weigering blijft, grijpt Slop in en zal hij de gemeente dwingen. De beruchte oplichter en huisjesmelker uit Den Haag is aangehouden in Suriname. De 65-jarige Harry O. werd in 2015 veroordeeld tot bijna acht jaar gevangenisstraf... voor onder meer oplichting en hypotheekfraude. O verdiende sinds de jaren 80 miljoenen euro's over de ruggen van honderden slachtoffers. Hij kocht in Den Haag goedkope huizen die hij liet vervallen... en bedreigde huurders wanneer die niet wilden betalen. Na een uitzending van opsporing verzocht kon de politie hem in Suriname achterhalen. De provincie Noord-Holland is niet te spreken over de plannen van Tata Steel. Het bedrijf in Nijmuiden kwam vorige maand met maatregelen... die de overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen moeten tegengaan. Volgens de provincie is het plan onduidelijk, te sumier... en is er te weinig aandacht voor de gezondheid van omwonenden. Die zijn al langere tijd bezorgd onder meer vanwege grafietregens... die de hoogovens van Tata soms uitstoten. De zesde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Dylan Teuns. Hij won de slotklim in de bergetappe naar La Planche de Belleville van eh, Giulio Ciccone. De Italiaan nam wel de gele trui over van de Fransman Philippe. Steven Kruiswijk verloor op de slotklim flink wat tijd... en zakte naar de achtste plaats in het algemeen klassement. Het weer overwegend bewolkt, kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht kans op mist, minima tussen 13 en 16 graden.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 I can say I've lost my mind I don't care, I don't care if they call me crazy gonna make To Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. to my room in a hotel, and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.